Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat ervan uit dat er dit jaar veel meer asielzoekers deze kant op komen dan verwacht. Zo'n 70.000 in totaal. Staatssecretaris Van den Burg vertelt wat dat betekent. Wij moeten dus niet alleen kijken naar voldoende opvangplekken... maar ook kijken hoe we meer grip gaan krijgen op eh, de asielmigratie. Want je hebt het niet alleen over eh, de asielopvang... Het gaat ook over volkshuisvesting, gewoon woningen. Het gaat over zorg, het gaat over onderwijs. Het kabinet praat ondertussen over manieren om meer grip te krijgen op migratie. Het gaat niet alleen over asielzoekers, maar ook over arbeidsmigranten en studenten. Waarschijnlijk weten we in mei daar meer over. Een agent die tijdens een boerenprotest vorig jaar schoot op een trekker... moet voor de rechter verschijnen. De OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De trekker wilde tijdens het protest langs een blokkade rijden toen de agent schoot. Achter het stuur zat een jongen van 16. Een rechter moet nu beslissen of de agent schuldig is. Vlieg je binnenkort vanaf Schiphol met Transavia? Check dan goed of je vlucht wel gaat. De luchtvaartmaatschappij gaat vluchten schrappen omdat ze te weinig vliegtuigen hebben. Hoeveel vluchten worden gecanceld is nog niet duidelijk. Vandaag en morgen gaan er hierdoor ook al minder Transavia vluchten van en naar Eindhoven. En zat je toevallig na het grote PGA golftoernooi in Mexico te kijken... dan zag je hoe alle mensen op de baan ineens op de grond gingen liggen. get down. No, get down. Iedereen duikt weg voor een zwerm bijen. Gebeurt vaker in Mexico dat bijen ineens mensen aanvallen. Gelukkig viel het nu wel mee en kon het golftoernooi na een paar minuten op de grond weer veilig verder. Het weer nog, bewolkt met door het hele land kans op een plaatselijke bui. Later meer zon en 13 tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd problemen op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk is de weg dicht door een ongeluk. Het duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Omrijden kan via de Velsertunnel over de A22. Hou wel rekening met een half uur extra reistijd. Verder rijdt het hier en daar iets langzamer dan gebruikelijk. Zoals op de A208 Sassenheim richting Velsen.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 daily. Now you're trying to prove that I be acting sane. Sometimes I can be acting shady I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave Cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship yo, so what's that supposed to be about, baby?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 Baby, baby, les est ah. J'ai cru voir une if I lose my fame and fortune. Really don't oh, matter. And I'm homeless on the streets. On the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me.